12 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag begint rond deze tijd de nationale Indië-herdenking. Dan worden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Japan capituleerde op 15 augustus 1945. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Japan Indië binnenviel. Om meer jongeren te trekken is er dit jaar voor het eerst ook een middagprogramma met theater en met muziek. De omstreden Duitse arts Klaus Ross, die in opspraak raakte door een alternatieve behandelmethode voor kanker, is nog altijd aan het werk. Een jaar geleden bleek dat drie van zijn patiënten, onder wie twee Nederlanders, na zijn behandeling waren overleden. Ross had een praktijk in Bracht in Duitsland, in de buurt van Venlo. Daar mocht hij niet meer werken en nu blijkt dat hij aan de slag ging in Wezel bij Duisburg. Het strafrechtelijk onderzoek tegen Klaus Ross loopt nog. Het Duitse OM wil hem mogelijk vervolgen voor dood door schuld. Iran dreigt zijn nucleaire programma te hervatten. President Rouhani zegt dat als de Amerikanen doorgaan met hun dreigementen en het afkondigen van sancties, Iran dat programma binnen enkele uren weer in werking kan stellen. Hij zei ook dat het Iraanse kernprogramma binnen korte tijd op een hoger niveau kan staan dan in 2015. Toen sloot Iran een akkoord over stopzetting van het programma. Eerder deze week ging het Iraanse parlement met grote meerderheid akkoord met een voorstel om het budget voor het raketprogramma van het land flink te verhogen. Het gaat om bijna anderhalf miljard euro extra extra. Na de modderstroom in Sierra Leone zijn tot nu toe 270 doden geborgen. Honderden mensen worden nog vermist, zegt het Rode Kruis. 3000 mensen zijn dakloos. Gisteren ging een heuvel bij de hoofdstad Freetown schuiven na hevige regenval. De modderstroom sleurde veel huizen met zich mee. Het Rode Kruis waarschuwt voor nieuwe gevaren, zoals het uitbreken van ziektes als cholera en tyfus. Het weer stevig bij met onweer, hagel en windstoten. In de regen wordt het 17 graden. In het noordoosten kan het nog 26 graden worden. Morgen vrijwel overal droog en zonnige periode. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen...